In een mail aan artiesten zegt het Belgische festival... dat de optredens die morgen gepland staan ook gewoon doorgaan. De overblijfselen van het afgebrande hoofdpodium worden nu met een graafmachine weggehaald. Dat is een secuur werkje, omdat volgens de brandweer de constructie op sommige plekken instabiel is geworden. De man die werd aangehouden na de dodelijke explosie aan de Schammekamp in Rotterdam... is mogelijk zelf schuldig aan die ontploffing. Het Openbaar Ministerie heeft de verdenking tegen hem uitgebreid na sporenonderzoek. Bij de ontploffing aan de Schammekamp begin vorig jaar vielen drie doden. In de buurt van de explosie waren gevaarlijke stoffen opgeslagen. In de eerste helft van dit jaar waren er dik 300 ernstige verstoringen van het treinverkeer. Dat is meer dan een jaar geleden, zegt ProRail. komt vooral door technische tegenslagen. Het heeft veel te maken met de aanrijdtijd van monteurs en de beschikbaarheid van monteurs. Maar de rode draad is niet te trekken. En we hebben ook ongeveer 25 acties in gang gezet om te zorgen dat het beter gaat in de tweede helft van het jaar. Er waren dus meer storingen. Toch kwamen NS-reizigers vaker op tijd aan. 87% van de treinen had minder dan drie minuten vertraging. En er is nieuws over deze man. Ze weet van no is the baddest. Don Julio en geen Laat ze geloven in magic. Die Bali money stek ik Ja, rapper en voetballer Noah Lang. Hij gaat die Bali money nu stekken bij Napoli. Hij verruilt PSV voor de Italiaanse landskampioen. Napoli zou Lang voor een bedrag van 28 miljoen euro hebben afgekocht van PSV. Waar hij nog een contract had van drie jaar. Het weer, ziet er goed uit vandaag. Met op de meeste plekken volop zon. In het oosten wat meer wolken. Er kan een spatje regen vallen. Het is 21 tot 26 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat vooral in de file rond Amsterdam... door werkzaamheden bij de Koentunnel en de A4. Op de A4 naar Den Haag sta je een kwartier in de file voor knooppunt Burgerveen. Op de A10 Zuid en Oost heb je 40 minuten vertraging... Op de A9 is het druk van Alkmaar naar Diemen... tussen Bad Hoeverdorp en Amsterdam-Belmermeer. De vertraging is een kwartier. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar staat het vast tussen Alsmeer en Knopend Velzen.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 Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een man die een jaar geleden in Zwolle een vrouw doodstak... heeft negen jaar cel en tbs gekregen. De vrouw was een willekeurig slachtoffer die op straat door de man werd aangevallen. De dader is een dakloze met een psychische stoornis. Dancefestival Tomorrowland ten zuiden van Antwerpen gaat morgen door. Dat schrijft de VRT. Gisteravond brandde het hoofdpodium af. Inmiddels wordt er druk gebouwd aan een nieuw podium. Aanvaller Noah Lang vertrekt definitief bij PSV en gaat naar Napoli. Hij heeft in Italië een contract getekend voor vijf jaar. Napoli zou 28 miljoen euro hebben betaald voor Lang. Het weer, vanavond helder en nog lang warm. Komende nacht kan er wat mist ontstaan. Morgen overdag droog en zonnig en dan wordt het 24 tot 28 graden. Dit is ZFM.